Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Engeland zijn op een aantal plekken jongeren weer begonnen met rellen. In Manchester zijn mensen de straat op gegaan om winkels te plunderen. Zeker één kledingzaak staat in brand. In Birmingham staan jongeren winkelruiten in met puddeksels En ze plunderen juweliers. In Londen is het tot nu toe rustig. Daar is een politiemacht van 16.000 agenten op de been om nieuwe rellen te voorkomen. De extra agenten zijn onder meer afkomstig van korpsen in Manchester. De Londense politie heeft gewaarschuwd dat agenten ook rubberkogels kunnen gebruiken. Het zou voor het eerst zijn dat dit wapen in Engeland wordt ingezet bij rellen. Op internet heeft Scotland Yard de eerste foto's gepubliceerd van relschoppers. De recherche gaat zoveel mogelijk van deze foto's online zetten om de daders te achterhalen. De afgelopen drie dagen zijn ruim 560 mensen opgepakt voor plunderingen en vernielingen. Zo'n 100 van hen zijn er al voorgeleid. De rentestand in Amerika blijft zeer waarschijnlijk nog twee jaar heel laag. Op die manier moet de kwakkelende economie in de VS de kans krijgen om te groeien. Het stelsel van centrale banken in de VS houdt rente tussen de 0 en een kwart procent. Voorzitter Bernanke zei dat de centrale banken klaarstaan om in te grijpen... omdat de groei van de Amerikaanse economie tegenvalt. Op de financiële markten werd de toespraak nauwlettend gevolgd. De Dow Jones-index stond kort voor het slot op een winst van ruim 2,5 procent. Op een vliegbasis in de staat Delaware zijn de lichamen aangekomen van Amerikaanse militairen die in Afghanistan werden gedood. Bij een aanslag van de Taliban op een Amerikaanse legerhelikopter kwamen zaterdag 30 militairen om, van wie de meeste lid waren van een elite-eenheid. Het was het grootste aantal Amerikaanse doden in Afghanistan tot nu toe. Het weer, vannacht in het noorden kansen wat regen, in de rest van het land opklaringen bij een graad of 10. Ook morgen overdag, vooral in het noorden kansen wat buien, in het zuiden wat zon.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 Ja, luisteraars, met uh, eh, Duffel Code begon ik het uh, tweede uur ZFM Jazz op deze, nu ik naar buiten kijk, prachtige zondag. Eh, morgen. En ja, dit was Victor Veldman. Een Engelsman die eigenlijk overal heeft opgetreden. Maar vooral toch in Amerika bekend geworden is. En in Europa wat minder. Het is een begenadigd vibrafonist en piano, pianist. Ik heb nog een stukje voor hem uitgekozen waar we, waarin hij met een, een, chic, eh, aan, ah, met een keur van, eh, van mensen eh, speelt. En het is een eigen werkje, namelijk Witch Your Love. Victor Veldman. luisteraars. Eh, Victor Veldman, de pianist en eh, vibrafonist. volgens met Smoke Cat in Your Eyes en Brasilia. Ja, u eh, weet, ik rommel graag in mijn platenkast, cd-kast. En ik kon het toch niet nalaten. Ik heb een hele, hele oude gevonden, namelijk Klein Hampton met de All Stars. En daar kwam ik tegen Stardust. Voortreffelijk gespeeld. Ik blijf er iedere keer als ik hem hoor van genieten. Ik hoop u ook. ja, luisteraars. Eh, nou, dat is voor mij in ieder geval eh, genieten van uh, eh, Larden Hampton en zijn All-Stars. En ja, Star dus. Ik vind het fantastisch gespeeld, die tempowisselingen. En de bas die maar in eenzelfde slow tempo blijft begeleiden. Ja, ik vind het echt genieten zet er nog één op. Ja, uh, Lionel Hampton en The Golden Man of Jazz bestaande uit Clark, Clark Terry, Harry Sweet Edison, James Moody, Buddy Tate, Old Cray, Hank Jones, Milt Jackson, Milt Hilton en Credit Tate. Ja, ik heb een stuk uitgezocht, dat is ook naar mijn mening weer genieten en ik hoop ook voor u. Body and Soul met Credit Tate, de drummer, die probeert te zingen. I want you to take your time. relax and just, just take all this in because it's going to be a great treat. Let's meet and give a big round of applause, a great big round of applause to Rennie Tate. My heart is sad and lonely. Oh, yeah. You've seen it. I'm you, body and soul. I spend my days in longing. And wondering why it's me you're wrong. making. And you know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. dat was eh, Body and Soul, gezongen door uh, eh, Credit Tate. Wist u trouwens dat het voor het eerst gespeeld is al in 1939 door eh, de saxofonist Colin Hawkins. En onder andere ook bekendgemaakt door Johnny Hartman. Maar hier toch Johnny Tate, de drummer van The Cold Man of Jazz van Hampton, die dit op sublieme wijze, tenminste naar mijn mening, gezongen heeft. Ik hoop dat u dat ook vond. Ja, en ik ga nu, want we hebben nog maar een kwartiertje. En dan zitten we alweer tegen de klok van 12 aan. Ga ik toch wat Nederlandse jazz eh, laten horen. En ik heb gewoon een greep gedaan. En ja, hij lag bovenop. Frits Landersbergen met Roundtrip. Trip. Samen met eh, Paul Desmond en het eh, Modern Jazz Quartet eh, neem ik vanmorgen afscheid van u van weer twee uur ZFM Jazz. U hoort natuurlijk Beck's New Groove van Milt Jackson. ja, let mij u een, een hele fijne, prettige zondag toe te wensen. U kunt het dorp ingaan, want ik zie net dus dat de zon een beetje schijnt. U kunt rustig blijven luisteren, want straks is Jaap Koper weer met een voortreffelijk programma. Nou ja, u kunt, van, u kunt ook naar het strand gaan, want daar is nog Jess.